Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Engeland liggen nog zes kinderen in kritieke toestand in het ziekenhuis na de steekpartij van gisteren. Een tiener stak bij een dansklas de kinderen neer. En het is nog steeds onduidelijk waarom de jongen van 17 dat deed, vertelt correspondent Fleur Laansbach. De politie denkt wel, dat was vrij snel duidelijk, dat hij alleen heeft gehandeld. Dat ze zijn, waar niet op zoek nog naar andere daders of dat hij samenwerkte met andere mensen. In totaal raakten negen kinderen gewond en kwamen er twee kinderen om het leven. En ook twee volwassenen raakten zwaar gewond. Er woedt een grote natuurbrand in Griekenland. Het is op het eiland Evia. In meerdere dorpen hebben mensen hun huis moeten verlaten. Meer dan 200 brandweermensen zijn nu ingezet om het vuur te blussen. En ook vorig jaar werd NVA hard getroffen door bosbranden. De provincie Utrecht bevestigt dat er een wolf betrokken was bij het incident in Leusden... waarbij eerder deze maand een kind lichtgewond raakte. Het meisje werd van achteren gebeten door een wolf in haar zij. En uit onderzoek blijkt nu dat er inderdaad DNA van een wolf op de kleding van het meisje zat. En balen voor de atleten die meedoen aan de triathlon op de Olympische Spelen. Want het water in de Seine is nog steeds te vies om in te zwemmen. En dat betekent dat ze vandaag niet in actie gaan komen, vertelt commentator Jan Kees van de Kun. Sowieso zijn die atleten al speelbal van, van de organisatie. Want ze, ze weten tot op het laatste moment niet wanneer ze in actie moeten komen... of ze in actie komen en wie weet. Want dat kan natuurlijk ook nog. Als het morgen ook niet door kan gaan, dan kan het vrijdag nog gebeuren. En eventueel zelfs een duathlon worden. Dat behoort ook nog tot de mogelijkheden. Dat zou natuurlijk helemaal van de zotte zijn. Ja, ze hebben in Parijs wel een hoop gedaan de laatste tijd om de scène schoon te krijgen. En de burgemeester nam zelfs een duik om te laten zien hoe schoon het water is. Maar door alle regen van de afgelopen week kwam er opnieuw veel rioolwater de rivier in. Het weer, nu op de meeste plekken zon Later vanmiddag kan het iets meer bewolkt worden. Het wordt zo'n 27 graden aan de kust tot maximaal 31 in de rest van het land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam door de werkzaamheden aan de geluidswal bij knooppunt Holendrecht 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en eh, vanaf Breukelen 10 minuten vertraging. 5 minuten op de afsluitdijk richting eh, Noord-Holland bij Den Oever 3 kilometer.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 Hezbollah bevestigt de dood van de strijder op Telegram. Op het Griekse eiland Evia woedt een grote natuurbrand. Meerdere dorpen zijn geëvacueerd. Evia is het op één na grootste eiland van Griekenland. In de eerste helft van dit jaar is er voor het eerst meer elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en windturbines dan met fossiele brandstoffen, zowel in de EU als in Nederland. Dat meldt de energiedenktank Amber. Het weer, is zonnig, maar er is ook wat bewolking bij 26 graden aan zee tot 30 graden in het binnenland. mine, and we were sweethearts. natural expression of ill will. But when will hostility subside?